4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Marokko gaat de wintertijd dit jaar niet in. De Marokkaanse regering heeft op de valreep besloten... om vanaf nu het hele jaar de zomertijd aan te houden. Volgens de Marokkaanse regering blijkt uit onderzoek... dat mensen vervelende gevolgen ondervinden van het verzetten van de klok. Daarnaast zegt Marokko dat mensen in de zomertijd... minder elektriciteit verbruiken omdat het een uur langer liggen blijft. De automobilist die gisteravond doorreed na een dodelijk ongeluk in Eindhoven... heeft zich gemeld op het politiebureau. De verdachte wordt door de politie verhoord. Gisteravond rond 10 uur werd in Eindhoven een man aangereden die naast de weg liep. De automobilist reed daarnaar door. Agenten die ter plekke waren denken dat het slachtoffer een Roemeense vrachtwagenchauffeur is... die zijn vrachtwagen op een pechvak naast de weg had geparkeerd. De 13 verdachte pakketjes die de afgelopen dagen werden onderschept in de Verenigde Staten bevatten allemaal explosief materiaal, zegt de FBI. Ze waren geadresseerd aan prominente democraten. Gistermiddag werd een 56-jarige man opgepakt nadat zijn vingerafdruk op een pakje was gevonden. Hij heeft een crimineel verleden en is aanhanger van president Trump. Over zijn motief is niks bekend. De wilde staking van de bagageafhandelaars op Brussels Airport... het vroegere Saventum, is verlengd tot zondagmorgen 6 uur. Sinds donderdagavond zijn al zo'n 200 vluchten geannuleerd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner klaagt over structurele onderbezetting, slecht materieel en zegt dat de veiligheid in het geding is. Vluchten die werden afgehandeld door concurrent Swissport konden wel gewoon vertrekken. Daarom raadt Brussels Airport passagiers aan om niet zomaar naar de luchthaven te komen... maar eerst na te vragen welke maatschappij de bagage afhandelt. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land... in de kustprovincies met kans op hagel en onweer. De temperatuur ligt tussen de 3 en 7 graden.